Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De waterproblemen in Limburg zijn nog niet voorbij. In Maastricht is vannacht de piek van het hoogwater in de Maas aangetikt. En die piek lijkt ietsje lager dan verwacht, ziet verslaggever Joris van Poppel. De eerste bewoners beginnen hier nu terug te komen. En ze zien dat het water hier niet hoog is gekomen. Het heeft tot net onder de dijk gestaan. De wijk is dus gespaard gebleven van die overstroming. Gelukkig maar voor de bewoners hier. In Valkenburg ligt nu een noodbrug over de rivier De Gul. De brug die er lag is weggeslagen door het hoge water. Deze is wel belangrijk omdat er ook autoverkeer over heen moet kunnen. En je wil wel dat dat veilig is. Want er zullen de komende tijd nog heel wat eh, bewegingen gemaakt moeten worden... om de boel op te ruimen en zo. Eh, dus dat is in orde. De waterpiek verplaatst zich nu langzaam naar het noorden van Limburg. In Roermond bijvoorbeeld wordt het vandaag spannend. Daar moeten honderden mensen hun huis uit. De politie begon een uurtje geleden al bewoners wakker te maken... agenten bellen aan en gaan met megafoons en sirenes door de straten. Ook in Duitsland is de waterellende nog niet voorbij. Er worden nog tientallen mensen vermist. Het dodental staat daar al op 59. in België zijn vannacht mensen in meerdere gemeentes geëvacueerd. Deze man wilde zijn huis niet achterlaten. Nee, nee, nee. nee. We zijn uh, eh, dorpsmensen. En eh, nee, we zijn eh, van principe zo lang mogelijk thuis te blijven. Op dit moment ziet het er zeer kritisch uit. We moeten het op, ons, op ons af laten komen. Meer kunnen we niet doen. In andere steden staan straten nog vol met water en zitten een hoop mensen zonder stroom. Ander groot nieuws is natuurlijk het overlijden van Peter R. de Vries. Vorige week werd hij in zijn hoofd geschoten in Amsterdam. Daar is hij aan bezweken. In veel televisieprogramma's werd er gisteren aandacht aan besteed. Bij Op1 bijvoorbeeld zat advocaat Gerald Roethoff aan tafel. Hij staat in de zaak Nicky Verstappen de verdachte Jos B. bij... en kwam Peter R. dus geregeld tegen in de rechtbank. En als ik kijk naar de manier waarop je omging met eh, de nabestaanden in de zaak Nicky Verstappen... die zullen hem verschrikkelijk missen. Die zaak zal niet meer hetzelfde zijn. Niet voor hun, maar ook niet voor mij moet ik u eerlijk zeggen. Ik heb een jaar geleden was ik betrokken bij een soort crowdfundingsactie voor Suriname. COVID in Suriname. En mijn grote donateur was Peter R. de Vries. De grootste donateur was hij. Dus dat laat zien wie hij is. Ook echt maatschappelijk betrokken. Op de plek van de aanslag was gisteravond een herdenking met veel mensen. En ook komen er steeds meer bloemen en kaarsjes bij. Het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het binnenland kan een enkel buitje vallen. Het wordt een graad of 23. Dit weekend iets warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Goed nieuws voor het verkeer op de A9 naar Alkmaar, want de weg is niet meer helemaal dicht bij Beverwijk. Er staat nog wel een lange file op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden. Voor de aansluiting met de A22 heb je nog een half uur oponthoud. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen is de vertraging nog een kwartier tussen Zandpoort en IJmuiden.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 Ik was je al lang verloren. Ik zag je foto in de krant. Ik wist niet wat ik hoorde. Je woont weer in de stad. En niet zo heel veel uur zitten wij weer uren bij elkaar. Twee stoelen aan het water en je kijkt me weer hetzelfde aan.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 In Maastricht is de piek van het hoogwater in de Maas vannacht bereikt... en die is iets lager uitgevallen dan eerder werd verwacht. Uit voorzorg kregen duizenden inwoners gisteravond het dringende advies om te vertrekken. De waterpiek verplaatst zich nu langzaam naar het noorden van de provincie. In delen van Roermond en Echt-Zusteren zijn evacuaties verplicht dodental door het noodweer in België is opgelopen tot 11, meldt de VRT. En in Duitsland is het dodental door de overstromingen zeker 59. Van honderden mensen in Duitsland is onzeker of ze zich in veiligheid hebben weten te brengen.